uur. Mark Zampersen met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn wereldwijd ruim 140.000 mensen gestorven aan de mazelen. Dat is bijna 15% meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat te weinig mensen worden gevaccineerd... en spreekt van collectief falen bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen. Bijna de helft van alle besmettingen was in vijf landen. Congo, Liberia, Madagaskar, Somalië en Oekraïne. Het Poolse Hoge Rechtshof vindt het orgaan dat rechters benoemt niet onafhankelijk genoeg. De rechters worden aangesteld door de Raad van Justitie. De meeste leden daarvan zijn verkozen door het Poolse parlement... waarin de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid de meeste zetels heeft. Volgens critici proberen ze met de Raad van Justitie de rechterlijke macht te beïnvloeden. Ook vanuit de Europese Unie was er afgelopen jaren veel kritiek. Er is niet genoeg controle op de PFAS-stoffen die vrijkomen bij gemoer in Dordrecht, zegt de provincie Zuid-Holland. De provincie houdt toezicht op de PFAS-stoffen die vrijkomen via de lucht en het water, maar 95% van de PFAS-uitstoot verlaat het terrein via afvalstromen. Daar is geen controle op. Gemoer zegt dat bijna alle PFAS-stoffen vernietigd of hergebruikt worden. In heel Frankrijk zijn vandaag 700.000 demonstranten de straat op gegaan. De actiedag was bedoeld als protest tegen pensioenplannen van president Macron... maar liep uit op een algemeen protest. In Parijs waren brandjes en vernielingen door linkse extremisten... en ook in Nantes en Lyon waren opstootjes. Door de staking waren scholen dicht en reden veel treinen en bussen niet. In Parijs ligt het openbaar vervoer sowieso nog het hele weekend stil. Het weer eerst op de meeste plaatsen droog... maar vannacht komt er regen vanuit het westen...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 you can hear me on ja, ik hoop dat je hem aan hebt staan. Want dan kun je weer lekker twee uur lang luisteren naar Nashville Country Radio. We zijn weer bij je. De week is weer snel gegaan. En eh, we hebben weer muziek te over voor je. We openen met Reba McIntyre en Turn on the Radio. En we gaan nu gelijk verder met Bluegrass uit 1981 van het debuutalbum The Bluegrass Album. Tony Rice en The Bluegrass Album Band. En On My Way Back To. Tony Rice en de Bluegrass Album Band. En het origineel is uit 1964 en werd toen voor het eerst uitgebracht door niemand minder dan de grondlegger van de bluegrass muziek Bill Monroe. We gaan verder met Americana uit Nederland. Zij heet Hilde Vos en ze bracht nog niet zo lang geleden haar tweede album The Long Road uit. En die gaat volgende week ook nog voorbij komen in het Spotlight album. Hilde Vos is dit en The Long Road. Like a tumbleweed I'm floating down a desert road, nowhere to go to, no place to call home. Like a tumbleweed, I'm floating. over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. terug naar 1993. En dat deden we met het nummer Holding Heaven van Tracy Beard. We gaan verder met Rascal Flats. Want natuurlijk de bekendere artiesten mogen natuurlijk ook niet bij Nashville Country Radio ontbreken. Leuk feitje is dat dat nummer is geschreven door Megan Trainer, Jess Frazier en niemand minder dan Shay Mooney van Dan Shay. Dit is Rascal Flats en I like the sound of that. I love hearing that shower turn on, but there's nothing but a towel on you. sing along with some Timberlake bumping, but he ain't got nothing on you. I don't wanna hear the coffee pouring, a goodbye kiss, then locking the door. Yeah, sounds like leaving you. Oh, it's a little toch lekkere muziek hoor. Rascal Flats en I Like the Sound of That. Ze hebben heel wat lekkere nummers uitgebracht. Mooie ballads, lekkere uptempo nummers. Maar voor mij blijft Mayberry toch wel mijn all-time favorite van deze band. We blijven nog in Amerika. Texas, daar gaan we naartoe.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 Playing in a five-piece band, living rock and roll. The sound of that old TV bug deeply touched his soul. The dream was flying high on all the weekend nights. And three chords and the devil were enough to make it right. Yes, three lights He could measure with the best If only he could play What lives inside his head He isn't getting younger And the time is passing by The three chords and the devil Are enough to make it right Yes, three chords and and the devil Oh, wat is dit leuk. Van zijn nieuwe album Three Chords and the Devil hoorde je George Baker en Three Chords and the Devil. Hij heeft een heel leuk album uitgebracht met diverse muziekstijlen. En onder andere dit nummer eh, ook. En ja, ik vond het zoveel country klanken hebben dat ik dacht van dit moet op de playlist. Van Nederland gaan we naar Duitsland. Dat doen we met de band Truckstop. Dit is Take It Easy. Sunshine Lord, it's shining right on me. Half asleep, I'm waking up, the ceiling's hanging halfway to my knees. Mm -hmm. Caesar jumps up on the bed, it's time for him to hit the road again. Waking up ain't easy when it's at the break of day. Take it easy easy back to bed That's what I said, go back to dreamland Sleepy hey, sleep it out Get up when the sun goes down Maybe you'll look much better, turn around Take it easy, sleepy head The morning's breaking and the early worms bored. I'll catch you sometime later, man guess you know the score. It's a brand new day, the radio is playing softly in my ear. Looks like real fine weather, maybe I can get my buddy out of here. Mm-hmm. Maybe I could call on Jody, I can't make my mind up, it's a shame ain't easy when it's at the break of day. Take it easy, back to bed, that's what I say. Go back to dreamland, sleepy head. Sleep it out. Get up when the sun goes down, maybe you'll look much better. Turn around. Take it easy, sleepy head, the morning's breaking and the early worms aboard. I catch you sometime later, man. I guess you know the score. Take it easy, back to bed, that's what I say. Go back to dreamland, sleepy head. Sleep it out. Get up when the sun goes down, maybe you'll look much better. Turn around. sleepyhead, the morning's breaking and the early worms aboard. I'll catch you sometime later, man. I guess you know the score. uit Duitsland, Truckstop en Take It Easy uit 1979 alweer. Want een tijd geleden. Van 1979 gaan we naar 2011, dat is nog niet zo ver terug. En dat doen we met The Grascals en Dolly Parton. Dit is Pain of Loving You. Oh, the pain. happy. you go. with a ticket and again to see New York. I type 80 words a minute, so your corporation let me go to work. I fetch paper clips and coffee, even help you dodge your domineering wife. Mr. Walker, it's all over. I don't like the New York secretary's life. building, there's a crowd of guys with old familiar thoughts upon their minds. That's a lot of hands all reaching out to grab the things that I consider mine. And the president pursues me even though he's old and hair turning white. Mr. Walker, it's all over. I don't village that I took because said I should give her written notice like the rest. arms for me. Garden City's looking better. 1969 alweer. Billy Joe Spears en Mr. Walker, It's All Over. 2012, ehm, dat is het jaar waarin het volgende nummer uitgebracht werd. Deze groep komt uit Atlanta, Georgia. Het zijn The Lost Trailers en American Beauty. En daarna gaan we even naar de digitale brievenbus. Blush, showing on your face. Smell of the hairspray. Springsteen on the radio waves. Lights dancing in a field. Spinning Ferris wheel. Get three throws for one dollar bill. Strong. sugar off of your sweet lips, oh yeah, oh yeah from a driving info.nashvilleradio.nl kregen een single opgestuurd van Colin B. Leonard. Hij heeft dit nummer geschreven en hij heeft er een zanger voor gevonden om het in te zingen. En die heet Jess Evans. Dit is I Love My Guitar. Open the door, what did I find? A shape so beautiful, it blew my mind. Your curve smooth in my hands. My need for you, no one understands. I don't care who they think they are. I just love my guitar Yeah, I love my guitar Six strings and a bar We're gonna go far Me and my guitar time is never wasted with you Sounds so sweet, I never knew The way I play, they think bizarre But boy, this boy is gonna go far Yeah, I'm gonna be a big star Just me and my guitar Yeah, I love my guitar Six strings and a bar We're gonna go far star gonna go far. Me and my guitar. zeg maar een ode aan de gitaar. Colin B. Leonard schreef het en Chess Evans zong het I Love My Guitar. We gaan naar het Spotlight album. Ik had een aantal weken geleden had ik op, eh, zowel op Facebook als op Twitter had ik een oproepje gezet met de vraag ehm, of wij Miranda Lambert's Wildcard tot een volgend Spotlight album zou moeten uitbrengen en zo ja, welke vier nummers de luisteraars daarvan zouden willen horen. Nou, er is massaal op gereageerd en ik heb inderdaad jullie vier favorieten bij elkaar kunnen zoeken en die ga je eh, nu de eerste twee nummers en de tweede uur ook de andere twee nummers horen. Je gaat luisteren naar Bluebird en daarna Dark Bars. Dit is het Nashville Spotlight Album. Yeah, I'm a turn bartenders, the smoke in the mirrors, the unhappy hour, the bitters and sours, where nobody knows me, where I can be alone. Nashville Country Radio, your weekly dose of country. Ja, ze zijn klaar. Dat was Wild Rose en heel Billy Twist uit 1991. De band werd opgericht in 1988 en bestond toen uit vijf vrouwen. Inmiddels bestaat de band niet meer, maar dit was toch wel een leuk plaatje van ze.